met het NWS-journaal. De verkoop van speelzand wordt in Nederland nog niet aan banden gelegd. Dat zegt demissionair staatssecretaris Stiele. Het AD meldde gisteren dat verschillende soorten speelzand mogelijk asbest bevatten. Speelzand is een type speelgoed dat wordt gebruikt bij het knutselen. In België wil de minister van Consumentenzaken dat het uit de schappen wordt gehaald. Maar staatssecretaris Stiele wil in Nederland eerst het onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit afwachten. De politie heeft drie sociale media-accounts offline gehaald... die persoonsgegevens deelden van mensen binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland. De maatregel volgt naar meerdere aangiftes en tientallen meldingen... van het online zetten van die gegevens. Op de accounts werden onder meer foto's en namen van mensen uit de Iraanse gemeenschap gedeeld. Er is nog niemand opgepakt. In Oekraïne heeft een moeder een telefoontje gekregen van haar zoon... van wie ze overtuigd was dat hij dood was... De moeder zegt in een interview met de BBC dat haar zoon eerst vermist was. Eind 2022 kreeg de familie te horen dat hij was overleden in de oorlog... en dat zijn lichaam was geïdentificeerd in een mortuarium in het zuiden van Oekraïne. De familie hield daarop volgend een uitvaart. Maar deze week belde de doodgewaande zoon zijn moeder op en vertelde dat hij naar huis komt. De moeder zegt dat ze elke vrouw en moeder zo'n telefoontje en zulke vreugde gunt. En in Milaan zijn de 25e Olympische Winterspelen officieel van start gegaan. Tijdens een ceremonie in het San Siro-stadion presenteerden de landenteam zich in een optocht met vlaggen. De Nederlandse vlag werd gedragen door shorttracker Jens van het Woud. Ook veel hoogwaardigheidsbekleders waren erbij, waaronder het koningspaar en kroonprinses Amalia. Omdat de Spelen op verschillende plekken in Noord-Italië worden gehouden, zijn er twee Olympische vlammen. Het weer vannacht in het noorden buien, in de rest van het land overwegend droog. Morgen een droge dag met veel zon. In het noorden kan het dan wat mistig zijn. Het wordt dan 3 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.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 vanuit Zandvoort. ZFM. Stop. play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I of it all. I've learned so much from you. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM.